Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op het spoor bij Hooghalen in Drenthe is de treinmachinist omgekomen. Het gaat om een man van 58 uit Hardenberg. De trein botste tegen de aanhanger van een trekker. Dat gebeurde op de onbewaakte spoorwegovergang. De bestuurder van de trekker is met de schrik vrijgekomen. In de trein zaten 54 mensen, twee inzittenden raakten licht gewond. Het treinverkeer tussen Bijlen en Assen is voorlopig stilgelegd. Vanaf 8 juni moet iedereen die Groot-Brittannië bezoekt twee weken in quarantaine. Wie het land binnenkomt moet zijn adres en telefoonnummer opgeven. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt op een persconferentie. De maatregel is genomen om een tweede besmettingsgolf te voorkomen. Vanaf half juni gaat de Britse overheid controleren of bezoekers daadwerkelijk in quarantaine zijn. Overtreders krijgen een boete van 1000 pond, dat is ruim 1100 euro. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo hoeven vrachtwagenchauffeurs en medische experts niet in quarantaine. In zeker 68 landen zijn door het coronavirus de nationale vaccinatieprogramma's verstoord. Daardoor lopen wereldwijd zo'n 80 miljoen kinderen van jonger dan 1 jaar het risico ziek te worden door bijvoorbeeld mazelen of difterie. Daarvoor waarschuwen UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie. De directeur van UNICEF zegt dat de strijd tegen één ziekte... niet ten koste moet gaan tegen de strijd van de strijd tegen andere ziekten. De horeca in Breda mag maandag geen proefdag houden voor de landelijke heropening op 1 juni. Dat hebben de cafés en restaurants vanmiddag van het kabinet te horen gekregen. Breda wilde als proef voor heel Nederland uitproberen... hoe de horeca in de anderhalve meter samenleving eruit moet komen te zien... De lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is teleurgesteld...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 riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like it's someone. underneath the heart sound, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the heart sound, feeling like a someone. This stranded driving, branded a fool. What will they say? Hit me! for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. I step up in this mother, just a swing in my hand. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe sipping on yak, clipping all the amps, dipping through hood, Compton, Long Beach, Inglewood, South Central out to the west side. west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of I'm on one, I might bell up in the Century Club with my jeans on and my team strong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke on.